De Renate Kok met het NOS Journaal. Een Haagse Syriëganger is veroordeeld tot 26 maanden cel en 10 maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Den Haag rekent het de 23-jarige man zwaar aan... dat hij zich aansloot bij Islamitische Staat in 2015. Dat is na het uitroepen van het kalifaat. Volgens de rechter wist de Hagenaar daardoor dat de IS een terroristische en misdadige organisatie is. De man had bovendien een eed van trouw afgelegd en een identiteitsbewijs van IS. Ook werd hij betaald door de terreurorganisatie. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist tegen de man... omdat hij ook zou hebben meegevochten met IS, maar dat is volgens de rechtbank niet bewezen. De Duitse politie denkt dat de brand van afgelopen weekend in een sekssauna... net over de grens bij Nijmegen is aangestoken. Bij die brand kwam een 64-jarige Nederlander om het leven. Het pand is volledig verwoest. Er is nog geen verdachte aangehouden. Wel werden na de brand drie mannen opgepakt die het bluswerk hinderden. De Amerikaanse regering wil dat asielzoekers aan de Mexicaanse grens... geen asiel meer kunnen aanvragen als ze op weg naar de VS al in een ander land zijn geweest. De maatregel die morgen al moet ingaan zou betekenen dat migranten uit Centraal-Amerikaanse landen... als Guatemala en Honduras geen verblijfsvergunning meer kunnen aanvragen. Ze proberen vrijwel altijd over land via Mexico de VS binnen te komen. Waarschijnlijk maken tegenstanders van Trumps migratiebeleid bezwaar tegen de maatregel... omdat die in strijd zou zijn met de Amerikaanse wet. Een vrouw die gisteravond op de A15 bij Rotterdam was gestrand met een lege tank... is twee keer een zesbaan snelweg overgestoken om benzine te halen bij een tankstation aan de overkant. In de auto op de vluchtstrook zaten haar drie jonge kinderen. Een bergingsmedewerker in de buurt heeft de vrouw proberen tegen te houden... en noemde het de meest idiote actie ooit. Volgens hem moesten verschillende auto's in de remmen... om de lopende vrouw op de snelweg te ontwijken. Het weer vanavond en vannacht bewolkt.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 Eh, we kennen ze wel, eh, want eh, we hebben ze in een gruis verleden... hebben we ze tot twee keer toe, Marcus en ik, tegengekomen. En dat was in het, in het patronaat bij de Rob Award. dat was, als je ze nog een... nu, nu zijn ze stil, nu zijn het net hele zoete kinderen. Maar <laughs> we weten dat, dat ze wat, wat in huis hebben. Twice the Same straks te horen hier bij Alternative FM. We begonnen met Dandelion. Dit keer niet met die single, maar gewoon nog met een wat, wat eerder eh, uitgebracht nummer wat ze eh, op single hebben uitgebracht. Het klinkt een beetje, <laughs> beetje bot allemaal eh, deze 11 juli. dat was What a Nice Surprise. en ze komen in november uit met een volgend album. Het tweede album, daar gaan ze mee komen. welkom bij deze Alternative FM. Ik zei al, we hebben dus live muziek iets wat, eh, wat semi-akoestisch, zou ik bijna zeggen. Een cajon is er, een, eh, een basgitaar, een, een, eh, een gitaar en, een, ja, en ook een akoestische gitaar. Dus we verwachten wel wat. Het gaat natuurlijk om het tweede album wat Twice the Same... ik meen ergens in mei of juni zo'n beetje heeft uitgebracht. En we hebben, hem, we hebben een aantal malen hebben daar wat, wat aandacht aan besteed aan dat album. Het album heet gewoon 2 dus. Eh, en eh, daar zullen ze dus eh, straks een aantal stukken van gaan spelen. Goed, we hebben natuurlijk ook nog veel meer dan alleen maar Twice the Same. We hebben ook nog gewoon muziek. we zijn nog in blijde afwachting van de vervolg van Wendy Moore. Ehm, Relapse zou het nieuwe nummer moeten worden. Maar we doen het nog eventjes nog met deze. So over Fake Friends. draw shadows on the walls with faces I don't know at all. Fake smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I. Over Fake friends, tired of the pretend did I mean to offend, but I'm just over Fake friends, cause if you are in need or you come running back to me It all makes sense, it's feeling to me, Now not I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I only see two-faced people in the crowd so nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of the pretense. know you come running back to me It all makes sense, This feeling to me Now did I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I don't forgive and forget no more over fake friends, tired of the pretend. Did I mean your cover, take that burden of your soul. There's a storm coming up. You can run or hide. Ancient whispers you will hear singing through the night. There's a fire in the sky. The air grows thick as clay. Patiently it's waiting, preparing for the day. There's a fire in the sky. It's getting hard to breathe. Hear the thunder roll in your screams. There's a fire. Eh, dat was Michel Hebben. Daarvoor hoorden we natuurlijk Wendy Moore met So Over Fake Friends. We gaan eens eventjes eh, op de speelplaats een beetje stil luisteren. Kijk, mooi horen. En dat is alleen nog maar de soundcheck. Dus eh, we hebben gewoon even een, een Queen-versie met I Want It All. Die jongens eh, spelen dus eh, gewoon eh, nu een cover. Maar dat, dat gaan ze straks niet doen, kan ik je nu alvast vertellen. Twice the Same straks te gasten in onze uitzending. En we hebben ze dus al een beetje gespot wat betreft het geluid wat ze net hebben laten horen. Is een cover van Queen geweest, uh, I Want It All. Maar goed, je bent lekker bij stem, Richie. Dat zeg ik er dan maar eventjes fijn bij. Dat je lekker bij stem bent... Eh, dankjewel. Ik wil anders jouw plek innemen. Ja, ja, dat is goed. <laughs> goed. Ehm, eh, dat, eh, dat horen we zo. we gaan ze natuurlijk ook, nadat dat ze die eerste set hebben gespeeld... gaan we ze natuurlijk een beetje ook introduceren. Maar omdat we een soundcheck hebben... dan moet het allemaal wel een beetje vlug en snel... en weet ik allemaal wat gebeuren. Dus we gaan gewoon nog even het lijstje verder afdraaien. de nieuwe single van Lizzie V... die heet Borderlines. En die hoor je nu. watch the news Then I crack a million I never had a lot to lose You wanna see what I got I don't give a damn But I know what I like I'm not like everywhere you've been And I'm not afraid to feel this small Cause a little something pushes on Across the border park to love whatever I've done. No matter how I fall apart, we fit together as one. If what you need is way out in the dark, no, I'm not afraid of you. That's small. Cause a little something pushes on. across the border Benz tell me I ruined this, but I did not mean the emphasis. Feel like I'm only in the way now. Is there another nigga grabbing on your waist now? I wonder, oh, everything we could've been. Lately, you just screaming when that text appear. Heard you ain't been cutting back on sex appeal. I can help but think about you when I'm reminiscing. I'm trying to spill the truth to you, but you never listen. Oh, I never. Oh, I never, just know I never meant to let you down. No, I never, no, I never. Just know I never meant to hurt you, hurt you. I blame it on the waitress, I blame it on my patience. You ain't been the same since you caught me sneaking out. I let go when I'm faded, let's take it back to basics. I blame it on the way she lured me to it's like you switching up on our language, like you don't wanna get manded. I should've done the right thing back then, I never should've left it. Yeah, ain't no justice in my actions, I agree. At least give me some closure, so much distance in between. Cause it ain't you right now by my bedside. Now. It ain't you right now, you in the past time. I just want you right now, if it's the last time, even if. Oh, I never, just know I never meant to let you down. No, I never, no, I never. Just know I never meant to hurt you, hurt you. I, I blame it on the waitress, I blame it on my patience. Yeah, you ain't been the same since you caught me sneaking out. I let go when I'm faded, let's take it back Lately you've been acting up. Everything is not enough. I don't wanna give you up. No, you don't have to do this. I should've never been so ruthless. Oh, I never. Oh, I never. Just know I never meant to let you down. binnenkort eh, hier eh, praten over zijn muziek. En dat is eh, Liam Mason met Blame It. Daarvoor Lizzie V en Borderlines. Ik geloof, als ik zo naar achter kijk naar Marcus van Dam... dat we al klaar zijn. Dus kunnen we wel gaan beginnen. Want het is tien voor half negen. Dat komt mooi uit. Want dat is ook de bedoeling dat we dan het eerste blokje van twee nummers laten horen. Dus, ik ga ze even voorstellen. De heren zijn vanavond Perry, Matthijs en eh, Mart. Dat, eh, is, eh, dat zijn de, muzikanten. En de frontman die staat gewoon recht voor me. Dat is Richie Lee. Ja, we vroegen net ons af. zouden ze dat ook zonder frontman kunnen? Dat gaan we toch niet, niet doen vanavond. Hij is in het pand. Dus dan moeten we dat ook gewoon doen. En ja, we gaan zo natuurlijk ook nog even praten met de band. Maar het is nu tijd voor... Het eerste setje van twee. Dus ik zou zeggen, jongens, eh, steek van wal. En ik ben benieuwd met welk nummer jullie gaan openen. Wauw. And move towards a brighter day. Don't leave it behind. You keep the dream alive. If it's all been in your head, and just find a different trip. If you think that you don't feel, and you've come to realize all you see ain't real. is is eh, echt eh, wat eh, grote vriend Pepe Fischer zou zeggen... Rock and roll forever. Inderdaad, uh, dat is natuurlijk een beetje rock and roll, want er zit ook nog een funky groove, maar dat gaat Richie straks en natuurlijk ook de rest van de band allemaal een beetje nader toelichten, want daar vind ik Twice the Same altijd zeer uniek in, dat ze er ook nog een beetje een funky ja, laag in aanbrengen en dat was ook bij dit nummer net goed te horen neem aan dat het eh, ook op het tweede album terug te vinden is. Eh, dat nummer wat jullie net eh, gespeeld hebben. Dus hè? ja. Zeker. Ja, dat, juist. Zo dat betekent dus dat we nu het tweede nummer van dit eerste blokje gaan horen. Dus ik zou zeggen, laat maar horen. Let's go. wrong with us. We said we take real good care of each other's feelings. I said I'd always be there. So, do you trust in me? Would you make that mistake? Don't you worry about this will all wash away. I said, just go. I'm fine on my own. You can't drag me round like I'm some kind of no. This feeling inside says I'm fine where I stand. Don't laugh at me. My life's in my what you want. Are we gonna live like this? Even the slightest touch makes you flinch. So, did you trust in me? Was that your big mistake? Don't you worry about crashing right down the drain. I said, just go. I'm fine on my own. You can't drag me round like I'm some god unknown. This feeling inside says I'm fine where I stand. Don't laugh at me. I laughs in my hand. Well, toss that. You're not fine at all. I'm changing your ways It's just the start of the heart. Believe Yes, yes, yes, yes. Dat, eh, dat waren ze voor eh, dit moment. Twice the same. We gaan ze straks eh, nog, nog een keer terug horen. Het is nu half negen, dus we proberen dat over twee plaatjes nog een keer voor elkaar te krijgen. Nu is het tijd weer voor de, de Urban Sound uit Rotterdam en Amsterdam, Kelers En niet te vergeten natuurlijk ook Benjamin Fro, die we al eerder hier in de uitzending hebben gehad. the lights. Oh, morgue. Your love is a blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed do me like my boo. No one, nobody find past you. No one give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I pasión one, I won't marry up. Now your last name I could carry up. Cause you are my melanated king, and I appreciate you. No one, feed me like my boo, no one. Nobody find past you, no one. Can give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you, say no one. Feed me like my boo, no one. Nobody find past you, no rise. So when the contract's over, the rent will rise. See the picture? Rich getting richer and the power only getting more centralized. City starts looking like an enterprise. So you're telling me I can't afford a place in the amazing city I was born and raised in? And I ain't even part of the conversation. Raise your hand if you identify. Raise your hand if your rent's too high. Raise your hand if you getting by with some 9 to 5 and you're sick and tired of trying to find a way to just spend less time. Trying to pay the high rent on time, y'all. The landlord calls your rent's too late, your contract's over, and you just can't. You expect me to leave it alone. You reject me, the reason is though. What you need that reasoning for? What the fucking young man supposed to do when you lose the only place called home to you? Anybody here empathize with anyone in here? Get their hand up high, let's whip up a move, get energized. The revolution won't be televised, the execution will be in your hearts and minds. That we're humankind, that we're not defined by corporate lies, that we're taught to buy, but by the love we share, all sorts of kinds. Put up your hands if you are on my side. Get involved and get organized, come on. contract's over and you just Eh, Benjamin Vroom met eh, The City. Daarvoor Jaskelis en Forever. Het eh, bracht de tijd op 7 over half 9. We doen er nog één en dan is het gewoon weer hup hup aan het werk. want we hebben ze natuurlijk niet voor niks hier gevraagd. Ik heb al stiekem gehoord. Dus wat je net in de soundcheck hebt gehoord... dat gaan ze dus ook in het echt spelen. Ze gaan een, een, een, nummer van Queen doen. Ik ben benieuwd jongens of dat, of dat zo direct aan gaat slaan. Maar... We hebben natuurlijk ook Viv en Leiders. We hadden dus net eh, de Fake Friends, of zo over Fake Friends, van Wendy Moore. Maar dit is ook een nummer en dat heeft bijna dezelfde titel. Fake Friend, maar dan van Viv en the Leiders. just the way you act. The things to people, it's a fact. You a liar, you a cheat. Be far away from me. Don't need your negativity. Know your tricks, know your schemes. Glad I figured out it ain't nothing what it seems. Cause you a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't no writer you ain't no friend. Don't give a shit by the way how things are. By the way I just don't dig your style. Had me believing there was something for a while. You know exactly what you did. Pretend to be my friend is what it is. Nothing less nothing more. Fuck that, been here before. Cause you a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't alright, you ain't no friend. Don't give a shit by the way how things went. Cause you a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't alright, you ain't no friend. Don't give a shit, give a shit by the way how things went. Don't give a shit by the way how things went. Don't give a shit by the way how things went. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit. de mensen die het eh, willen weten. Dit was dus Viv and Leiders. Het is inmiddels 11 minuten over half negen. Ehm, de nummers die we net in het eerste blokje hebben gedraaid... Eh, dat, eh, dat waren twee nummers van het album Afraid and Don't Go. Die heb je kunnen beluisteren, maar straks... Kun je dat allemaal weer terug horen op ons YouTube-kanaal. Want hij doet het weer vanavond. Ja, want we zijn eh, op volle sterkte als het eh, gaat om de techneuten. Eh, vader en zoon luiden zijn er ook. Dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen. En natuurlijk vriend en collega Marcus van Dam staat weer gewoon achter de knopjes... om ervoor te zorgen dat het geluid van Twice the Same straks gewoon lekker de huiskamer in En dus gaan we ook weer naar die speelplaats aan de andere kant. Want ik eh, zei al, we hadden ze net al een beetje eh, in eh, de soundcheck kunnen horen. Toen hadden ze zowaar een nummer van Queen. En die gaat ook gespeeld worden. niet dat ene nummer wat ik heel voluit heb laten horen. Maar wel een ander nummer van Queen. I Want It All. Dat is het tweede nummer wat je gaat horen. Maar we beginnen met For All I Know. En dat staat natuurlijk ook op dat tweede album. En dat heet gewoon Two, toch? Ja, dat dacht ik al. Eh, ik zou zeggen, jongens, geef gas. you'll still feel me breathe. Come and see what has become of me. I'm the only one that can be me. Still stand on my feet. <laughs> All right. zijn we nog eh, nieuwsgierig naar eh, die eh, hele mooie cover van Queen. Want die doe je niet zomaar nou. Dat, dat, daar gaat natuurlijk wel het een en ander aan vooraf. Ik ben benieuwd hoe lang die jongens... hoe lang hebben jullie erover gedaan? Dit nummer een beetje eigen te krijgen. Ehm, nou ja, kijk. Eigenlijk duurt dat niet zo heel lang. Kijk, we, studeren iets in en we gaan iets, iets, iets proberen een beetje ons eigen te maken door het gewoon in te studeren als, als allereerste. Mhm. En als we dan met elkaar, met elkaar spelen, ja, dan is het eigenlijk al een beetje eigen. Dat klinkt natuurlijk al heel anders dan <laughs> hoe andere mensen het zouden doen. Oké, maar laten we maar horen. I in it all, maar dan in de uitvoering van Twice the Same. We gaan hem gewoon doen. damp slaat er af <laughs> van, van het eh, optreden hier van eh, Twice the Same. Eh, we gaan ze straks in het volgende uur natuurlijk nog een keer terug horen. Nou, dan heb ik er nog wel eentje wat, wat er een beetje op aansluit hoor. wel eens gehoord van Black Operator. Nou, ik denk het wel als dit horen. dat dus ook alweer zo'n instinker. Dan eh, denk je dat hij eh, geweest is. Eh, maar dan komt er <laughs> dus nog een beetje... Black Operator. Ik, ik, heb hem een, een, tijdje linksland liggen. Maar op een gegeven moment ontkwam ik er niet meer aan. En ik vind hem geweldig en lekker klinken. Dat ik hem stiekem al eigenlijk al... Als ik een jaaroverzichtlijstje moet gaan maken... Dan staat deze gewoon veruit bovenaan. En dan <laughs> komt, komt de rest vanzelf wel. Maar ik, ik heb net tegen de jongens gezegd van Twice the Same. Ja, met alle respect. Hoewel, ik eh, bedoel, eh, ze doen eh, nauwelijks zonder, vind ik eerlijk gezegd. Dat zeg ik er dan ook maar bij, want ik heb toch nog steeds een zwak voor deze band. En dat is ook de reden waarom ze vanavond hier zijn in de studio. Goed, we hebben er nog eentje liggen. En dat is een dame die we, die we eigenlijk hier ook hadden willen hebben. Ze doet aan jazz, dat, eh, dat één ding. En ze heeft inmiddels al een EP uit. Eh, de EP heet As I Am. En daar staat natuurlijk ook het eh, titelnummer op van, van haar. En ze heet Levi en ze brengt, ja, nou, wat ik al zei, jazz. Maar je moet er echt van houden. anders, dat zegt ze zelf eigenlijk ook. Omschrijft ze ook een beetje in haar eigen muziek. Van jongens, als, het, als je het niks vindt, dan moet je het gewoon maar laten voor wat het is. Tot aan het nieuws van 9 uur. As I Am van Levi. let me take you to a place you've never been before. Bring me down on my knees, wanna feel you. On and on on my hips, let them lead you in a way you've never felt before.